uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote uitslaande brand in een snackbar in het Friese Wolvega is een gaslek ontstaan. Vanwege die lekkage en de rook heeft de brandweer zeker 10 woningen en een deel van een oudere complex ontruimd. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis. De brand in de snackbar ontstond gisteravond laat. Even na middernacht was het vuur onder controle, maar kort daarna leidde de brand weer op door een gaslek. Het vuur is naar zeker één van de omliggende panden overgeslagen. De oorzaak van de brand in Wolvega is nog niet bekend. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met een omvangrijk investeringsplan van president Biden. De stem van vicepresident Harris maakte het verschil. Het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen aangenomen. Het plan omvat investeringen van meer dan 700 miljard dollar. De helft daarvan gaat naar klimaatmaatregelen. De rest van het geld wordt gestoken in zorgverzekeringen... het verlagen van prijzen voor medicijnen... en het terugbrengen van het begrotingstekort. Voor de tweede keer in twee dagen is de Oekraïense kerncentrale Zaporizhia beschoten. De internationale atoomwaakhond IAEA e had juist opgeroepen om te stoppen met de beschietingen... uit angst voor een mogelijke kernramp. Oekraïne zegt dat Rusland achter de aanvallen zit. Rusland beschuldigt juist Oekraïne daarvan. In het Amerikaanse stuwmeer is in een Amerikaans stuwmeer is een vierde lichaam gevonden in vier maanden tijd. Dat er de laatste tijd lichamen in het meer worden gevonden... komt door het extreem lage waterpeil dat wordt veroorzaakt door de droogte. Volgens de politie gaat het om lichamen van mensen die al tientallen jaren zijn vermist... en mogelijk het slachtoffer waren van de maffia in Las Vegas. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt rond de 10 graden. De komende dag is er in het noorden kans op een lichte bui. Smiddags schijnt de zon vaker. Het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.